niet gealarmeerd. De leiding zegt dat ze niet wilde dat mensen door een vals alarm uit hun slaap werden gehouden. Deepwater Horizon werd door BP gehuurd om naar olie te boren in de Golf van Mexico. De vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse telde uitzonderlijk weinig uitvallers. 198 wandelaars haalden de eindstreep niet. Bij vorige edities was dat het dubbele. De Vierdaagse is door ruim 36.000 deelnemers uitgelopen. Ruim 3400 wandelaars vielen uit. De laatste etappe ging via Kuik terug naar Nijmegen... waar de wandelaars feestelijk met bloemen werden onthaald op de Via Gladiola. Het weer, het is wisselend bewolkt en het koelt vannacht af tot 12 graden. Morgen overwegend droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. De dagen daarna ligt wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Zie het. En ja, wie staat hier bij The Wheels of Steel? The one and only. DJ Dion Sydney. Make some noise. Het komende uur. Een hele uur lang non-stop in de mix. Op jouw ZFM Zandvoort. DJ Dion Sydney. Thank you. I feel you coming like a hurricane, touching deep within my soul. My pulse is running. All I needed was you to make me whole. Oh, baby, what you gonna do when we're getting down together? I can feel it. Can you feel it too? Ain't nothing better.